Waterbalgemoed met het RWS Journaal. In de Canadese stad Toronto is de politie zijn er zeker acht mensen geraakt. Een ooggetuige zegt tegen persbureau Reuters dat er zeker twee doden zijn. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding weg. Korte tijd later werd hij opgepakt. De man zou ook een vuurwapen hebben gericht op een politieagent. Of hij opzettelijk op de voetgangers inreed is nog onduidelijk. Ook zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht moet binnen twee maanden stoppen met het lozen van de mogelijk kankerverwekkende stof PFOA. De provincie Zuid-Holland legt anders een dwangsom van 250.000 euro per overtreding op, met een maximum van 2,5 miljoen euro. Gemoers heeft al jaren geen vergunning meer voor het lozen van PFOA, maar volgens de provincie gebeurt het nog steeds. De Franse politie heeft het gouden kistje met het hart van koningin Anna van Bretagne teruggevonden. Dat werd eerder deze maand samen met andere voorwerpen gestolen uit een museum in Nantes. Twee verdachten van 22 en 23 die zaterdag werden opgepakt... hebben de politie aangewezen waar de spullen begraven lagen. Koningin Anna overleed in 1514. Ze wist dat haar lichaam in Parijs zou worden begraven... maar wilde dat haar hart in een familiegraf in Bretagne terecht zou komen. Daarom liet ze een gouden kistje maken om het hart in te bewaren. Prins William en zijn vrouw Kate hebben het ziekenhuis in Londen verlaten... samen met hun pasgeboren zoontje. Het paar zwaarde naar mensen die buiten het ziekenhuis stonden te wachten... en reed met de baby richting Kensington Palace... Williams vrouw Kate beviel vanochtend van hun derde kind, een jongetje dus. De naam van de baby wordt later bekendgemaakt. Het weer, de bewolking neemt toe vanavond. S'nachts valt er in het noorden wat regen. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen overdag is het grijs en druilerig in het noorden, bij zo'n 13 graden.